Maar vul de glazen. Met bier wordt niet gemorst. Men praat over mijn drinken, maar niet over mijn dorst. Het kan me niet veel schelen als mijn dorst maar wordt gelest. Oost, west, thuis is het bier op zijn best. Van je hey, hey, ho, ho. Vul de glazen hier. Van je hi, hi, ha, ha. Leven ons heilig bier. Als ik drink, dan word ik dronken. Ben ik dronken, val ik in slaap. Als ik slaap, heb mijn ogen dicht en doe ik niemand kwaad. Dus dan ga ik naar de hemel, tenminste als die zal bestaan. Laat ons daarom